Ook wil hij het voor gemeenten makkelijker maken om op bepaalde plekken fastfoodketens weg te houden, zoals in de buurt van scholen. Van Ooyen maakt zich zorgen over het grote aantal mensen met overgewicht. Volgens hem is de helft van de volwassenen te zwaar en heeft 1 op de 6 kinderen overgewicht. Bij een schietpartij in Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens de regionale zender Rijnmond was er een ruzie tussen een bewoner en een aannemer over onbetaalde rekeningen. De vrouw zou de aannemer met een tegel op zijn hoofd hebben geslagen waarna hij een wapen pakte en schoot. Alleen raakte die toen twee stratenmakers die toevallig in de straat aan het werk waren. Het is niet bekend hoe het nu met die twee gaat. Flitsbezorger Getir is zelf gaan shoppen. Het Turkse bedrijf neemt Gorilla's over. Komt niet helemaal als een verrassing, want het gaat al een tijdje niet zo lekker met Gorilla's. Volgens de Financial Times betaalt Getir 1,1 miljard euro voor het bedrijf. Het is niet bekend of het merk Gorilla's verdwijnt en wat er met de 15.000 werknemers gaat gebeuren. In Nederland werken duizenden mensen voor Gorilla's. Ja, en hoor jij wat hier gebeurt? Dit is iemand die burpees doet in de sportschool. Volgens mijn collega Hanneke is het de meest vreselijke fitnessoefening. Een combinatie van de squat, push-up en een sprong. Niks voor Hanneke dus, maar Haptamu Franke gaat er juist heel lekker op. Sterker nog, de 26-jarige personal trainer uit Rijnsburg heeft het wereldrecord burpees verbroken. deed hij weer bijna 1000 in een uur. Het waren er 986. Het oude wereldrecord stond op 956. Het weer op veel plekken nog steeds wat mist. In het zuidoosten nog steeds wat bewolking. Op andere plekken ook aardig wat zon en temperaturen net boven nul. Komende nacht is het koud, min 5, min 6. Morgen een mix van zon en wolken en opnieuw wordt het net boven de nul graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Rond het IJsselmeer komt plaatselijk dichte mist voor de snelwegen rijdt het verkeer aardig door. Tussen eh, boven Karspel Grotebroek en Enkhuizen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein.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 Nerves are all a tingle when he kisses them, they say. They hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care. You Beware, beware of the man with the mistletoe mustache. mistletoe mustache. What funny character is causing quite a stir? Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girl's eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day? But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache. The man with the mistletoe. the kid's ready to tell you how he feel in a few vows, maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On uh-uh, fifth fast shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned with other men with do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we ought to be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping, these girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limit, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh, Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by Canary and VS dip taste Seussies Cover ballers look dumb when they press you Fives and sixes You don't let them kind of numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful My summer's been special by the same bar while the villa be painted. Just so we can get really acquainted.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 be back soon I take her out to the movies She takes away my pain She is the start of everything And I'll be there till the end I love when she laughs for no reason And her love's the reason I'm here She knows when I'm hurt And I know when she's feeling scared mm.